Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederlandse militairen zeggen dat ze nu al merken dat er forse bezuinigingen aankomen op defensie. Vrijdag beslist het kabinet over 1 miljard aan bezuinigingen. Volgens militairen wordt er nu al vooruitgelopen op die bezuinigingen. Oefeningen zijn er nauwelijks en kortlopende contracten worden niet verlengd. Het ministerie van Defensie zegt dat dat klopt. In Duitsland is massaal gedemonstreerd tegen kernenergie. Alleen al in Berlijn deden meer dan 100.000 mensen mee. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen legt bondskanselier Merkel zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stil. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en de CDU van Merkel staat er in de peilingen slecht voor. In Amerika is de oud-politica Geraldine Ferraro overleden. Ze was in 1984 de eerste vrouwelijke vicepresidentskandidaat naast de democraat Walter Mondale. De verkiezingen werden gewonnen door Ronald Reagan. Ferraro werkte na haar nederlaag onder meer als advocaat en als ambassadeur bij het Mensenrechtencomité van de VN. Geraldine Ferraro is 75 jaar geworden. Tijdens de Open Huizendag zijn er zo'n 130.000 bezichtingen geweest. Dat zegt de Vereniging van Makelaars. Dat is iets minder dan vorig jaar. Ruim 52.000 woningen in heel Nederland hielden open huis. Eén op de vier huizen trok geen kijkers. In Londen zijn op verschillende plaatsen relletjes uitgebroken tijdens een grote protestmars tegen de bezuinigingen van de regering. Onder meer in Oxford Street werden vernielingen aangericht. Ook werd de politie bekogeld met verf en brandbommen. Aan de protestmars in Londen deden een kwart miljoen mensen mee. Op het WK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Marianne Vos goud gewonnen op het onderdeel Scratch. Ze versloeg in de sprint de Australische Bates en de Britse King. Het is de eerste gouden medaille voor Nederland op het WK baanwielrennen. Teun Mulder won brons op het onderdeel Keirin. Het weer vannacht in het noorden ligt de vorst.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 Misschien leuk om te weten. Zie je hem Zandvoort komen twee uurtjes het beste van dance en R&B in de mix. Dat betekent het eerste uurtje dance en R&B in het tweede uurtje een uur lang in de mix non-stop een bekende DJ. Vanavond is het token disco. Vorige week had ik DJ Mouse ook. Maar eerste uurtje, dan zit je natuurlijk nu tot om 12 uur een hoop muziek. Natuurlijk de eh, Party Update, Nightwalk 10 en Facts. Wat voor leuke feitjes hebben we allemaal. Maar dit is eventjes lekkere muziek. We gaan even terug in de tijd, in de jaren 80. Nou de jaren 80, het was toen een grote hit. Staat op het album eh, Rappers Delight. Heb ik eh, van de week eens even zitten luisteren. Leuk album. Allemaal oude hip-hop dance plaatjes. En uh, Avicii dacht van, uh, die cd ik ook. En ik vond de plaatje Street Dance wel erg leuk. Dus die heeft een remix voor ons. En als opening gaan we eerst even luisteren naar Ole Bosowski met zijn uh, ja, laatste wat betreft de Beatport Top 100 lijst. Een nieuw day, dat nu hier op de radio. Ze zeggen bijzonder goedenavond, welkom terug bij mijn CFM's Nightwalk. Tot de ene zijn we bij de beste dance en R&B. het blokje van twee horen wij als eerste Olaf Wasowski als opening hier in CFM's Nightwalk met een nieuw Day. En erachteraan deze plaats van Avicii met Street Dancer, een plaatje uit de jaren 80 opnieuw geremixed. In 2011, ja 2010 heeft hij hem gemaakt, eh, eind 2010. Maar het is een eh, hit voor 2011. We zitten in 2011, dus eh, we gaan door met Nederlandse muziek. Ik moet je zeggen, de kwaliteit is een beetje dramatisch heb eh, het internet aangezet, want ik had die plaat op de playlist staan, maar niet meegenomen. Heel stom natuurlijk. Dus ik heb YouTube aangezet en daar gaan we nu vanaf luisteren. The Real Futuring J met Het Maakt Niet Uit. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Het maakt niet uit, schat, zolang ik met jou, jou, jou, jou ben. We kunnen gaan waar je wil, rol je mee. In een warm land, op het strand, aan de zee. Chill in Curaçao, daarna naar Brazil. Wat je leuk vindt, zeg maar wat het deal. Zolang je bent waar ik ben. Londen, we kunnen gaan naar de Big Ben. We kunnen cruisen Op een cruise in Zandtrop en LB cruisen Rondvaart in Amsterdam of in Venetië Een zelfportret dat we denken Als het kon deden wij dit man Wekelijks Maar we kunnen ook even gezellig Thuis op de bank een film Checken de tv uit de muziek op zitten En als je blijft bij mij ontbijt op bent voor je vrienden Even gezellig Thuis op de bank een film Checken de tv uit de muziek op zitten We kunnen alles doen Het maakt niet uit als ik met jou zo'n Zeg maar wat je wilt doen, zeg maar wat je wilt doen Vlieg met me mee, want schat, we kunnen veel doen Hangen in de Louvre, Mona Lisa Of leunen naar sporen van Pisa Signorita. boek een vlucht naar Ibiza India, Bollywood LA, Hollywood Maakt niet uit wat we doen Ga je mee, We wachten nog gok en voor de grap in Vegas Of Parijs, zolang je maar meegaat Kunnen we overal heen gaan we kunnen ook even gezellig Thuis op de bank een film Checken de tv uit de muziek kop En als je blijft bij mij ontbijt op bed voor je trek Even gezellig thuis op de bank op film Checken de tv uit en muziek opzetten We kunnen alles doen, het maakt niet uit als ik weet jou We kunnen overal heen gaan Ik neem je mee naar buiten of thuis schat Dineren of uitgaan Kijk maar niet uit schat Zolang ik met jou, jou, jou, jou ben ZFM's Showfacts. Vorig jaar moest Rihanna haar tournee inkort vanwege tegenvallende ticketverkoop. Toen werden Phoenix, Dallas, Atlanta, Denver en Indianapolis geschrapt. Het lijkt erop dat het dit jaar hetzelfde gaat gebeuren met de nieuwe Loud Tour. Jay Brown, de man die al, al haar planningen regelt, heeft... Eh, heeft haar geadviseerd een paar optredens te annuleren. Hij zegt, de ticketverkoop in steden als Boston is zo bedroevend... dat de amper de basiskosten, zoals die voor belichting dekt. Voor het optreden hebben we voorlopig eh, zo'n eh, 3700 kaarten verkocht... terwijl we bij 15.000 tickets uit de kosten zijn. Rihanna is nog niet klaar voor shows in grote arenas, aldus Brown. Ja, we zijn benieuwd. Eh, in Nederland komt ze niet zo vaak. En als ze dan naar Nederland komt, dan is ze toch meestal wel redelijk uitverkocht, dacht ik zo. Niet alleen Paris Hilton is begonnen met lobbyen. Oké, Perry zegt alles op alles om aanwezig te zijn bij de grote koninklijke bruiloft van Prins William en Kate Middleton. En het lukt het niet als het niet eh, goed schiet, lukt het dan maar kwaad schiet. Ik ga zeker als ongenodig gast naar die bruiloft, zei Katie tijdens een interview met een Britse radiostation. Ik ben dol op alles wat met de monarchie te maken heeft. Mijn man en ik kijken naar alles over het koninklijk huis. We willen nog naar de Tower of London. En we waren laatst bij Windsor Castle. We zijn dol op alle films en documentaires over het Koningshuis. Oh William en Kate zitten eh, te wachten op een wereldster. Of, eh, nee, of William en Kate zitten te wachten op een wereldster is eh, moeilijk te hanteren. Katie eh, Katy Perry en Russell Brand eh, hebben een huwelijk en dat moet wel een topfeest worden. Ik snap het niet, snap jij het? Ik heb er drie biertjes op, maar ik snap zelf Ik ga het stukje nog een keer voorlezen. Op William en Kate zitten te wachten op een wereldster en haar moeilijk te hanteren verloofd is nog maar een vraag. Maar Katy Perry en Russell Brand op je huwelijk, dat moet een topfeest worden. Toch niet soms? Dus. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk is het een lawsuit wegens plagiaat. Dan is er wel weer een andere reden waarom Britney Spears voor de rechter moet verschijnen. Deze keer wil een oud Nelly graag wat achterstallig salaris uitbetaald zien. Het kindermeisje zegt dat ze nog een maand salaris te goed heeft uit 2007. Daarvoor spannen ze al een rechtszaak aan die toen in haar nadeel uitviel. En nu probeert ze het dus gewoon helemaal opnieuw. De eis die de Britse ex-oppas neerlegt bij de rechter is niet mals. Ze wil ruim, let op, 35.000 dollar aan achterstallig salaris plus een schadevergoeding van bijna 20.000 dollar zien. Dat is dus even bijna 55.000 dollar. Eh. Dus eh, ik zou zeggen, ik heb door mijn keer de baan gekozen. Ik eh, ga ook nanny worden. Zoveel werk is het niet. En voor 55.000 dollar per jaar kom ik zeker mijn bedje uit. Lady Gaga is boos. Afgelopen week kreeg ze te horen dat Born This Way alleen in een bewerkte versie op de Maleisische radio mag worden gedraaid. De mensen in Maleisië die hierover gaan, vonden het liedje nogal expliciet. Het gaat om de volgende zinsteden. No matter guy, straight or be, lesbian, trans or life. I'm on the right track baby. Op eh, de bij ons hoor je gewoon het hele zin. Maar in Maleisië echt niet. Dat kan niet. Dat soort eh, teksten zijn niet uh, gewaardeerd in Maleisië. En volgens de zangeres is dit compleet belachelijk. En daarmee heeft ze alle monsters eh, in Maleisië opgeroepen om te protesteren tegen deze maatregel. Je moet er alles aan doen om je in je vrijheid te willen leven, zei Gaga tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Google. Wat ik tegen de jongens in Maleisië wil zeggen is dat het hun taak is om zich te laten horen. En nog even, en dan heb ze ook een nieuwe baan, dan was het president. Dacht je daarvan? Het laatste, ABC is niet van plan aangifte te doen tegen Chris Brown. Chris was eh, afgelopen dinsdagochtend voor een release van zijn nieuwe album Fame... te gast bij Good Morning America. De presentatrice had, alleen maar, eh, had, het, eh, had het alleen maar meer over Rihanna... dan over zijn nieuwe album waaraan de zanger een woedeaanval... waarna hij een woedeaanval kreeg. Hij gooide een stoel door het raam van zijn kleedkamer en liep zonder shirt de straat op. Brown verbleef tijdens een interview, maar direct na zijn eh, verbeet zich tijdens een interview. Nee, dat gaat even ook helemaal niet doen. Brown verbeet zich tijdens het interview, maar direct na zijn optreden stond hij eh, van de set af. En vervolgens trok hij agressief zijn shirt uit en ging verhalen halen bij de producer. Toen deze hem niet te woord ging uh, eh, staan, Ging naar zijn kleedkamer en sloeg daar een stoel door het raam. Uiteindelijk is Brown zonder t-shirt woedend het terrein afgestormd. Slechts een maand geleden werd Rihanna's eh, contactverbod tegen Brown opgegeven... en de zanger werd zelfs geprezen tijdens zijn verhoor... voor zijn uitstekende vooruitgang bij het anti-geweldsprogramma. Zelf leek Brown zich niet zo druk te maken over het incident. Hij ging gewoon een potje basketballen. Ja, hij riep voor niks de bijnaam... Eh, Vrouwenramp. CFM voor de beste van dance en R&B in de mix op je radio. Wat dacht je van de volgende plaat van de Chipmunk featuring Chris Brown? Hoe kan het ook niet anders met zijn laatste verschenen Champion. I would to be famous. Now my dream and reality simultaneous. And work your own way to the top. If they put you on the pedestal, they can take you off. And there's a higher level than the top. You gotta make more, don't make do with what you got. Yeah, so go and get it in, me. Not everybody gets a second chance at getting money. I'm from Virginia where they hang them niggas by a rope. I used to see my mama getting beat down. Is that the real definition of me now? I fell off, back on my feet now. Headed to the sky, can't even see down. Award shows, I pour my heart out. And people still steady trying to point my flaws out. And I'd be lying if I say it ain't get to me. But I'm a champion, legend. History. I'm always pushing myself. on your own. Build a foundation with the bricks they throw in a black and white world. True colors show, change if you want. Everybody grows, and life's like an ill, but try and get a hold. Opinions ain't facts, take them in and let them go. You made me Thanks. sick, sick, sick, We horen muziek van Cebu featuring Isabel met Obsession. En eh, de geruchten gaan dat dit eh, wel eens een kans maakt op de zomerrit van 2011 te worden. Ze zijn er in ieder geval vroeg bij. En voor de plaat als Seaboot horen wij muziek van de Chipmunks. samen met Chris Brown met Champion. Ook een plaat die eh, tegenwoordig op elke omroep grijs gedraaid wordt. Ik weet niet of je als jij je radio draait in de auto, waar je ook naar luistert. 9 voor de 10 keer heb je gewoon in één uur komt die wel drie verschillende stations voorbij. Dus drie of vier keer hoor je hem in een uur wel voorbij komen in Nederland. Amsterdam. CFM Zandvoort, het is even tijd Het is heel anders. It's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. De party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? Nou, als eerste gaan we altijd even kijken naar Escape in Amsterdam. Daar hebben we zoals iedere zaterdag eh, Framebusters. Met de resident, onze eigen Zandvoortse Raymundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Prosper Rex. Dat is dus, eh, van de Blue Marlin uit Ibiza. En Miss eh, MC Bunty. En in de luxe hebben we Danny. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het feestje Framebusters. En als je zin hebt om naar een hotel te gaan, dan ben je welkom in Hotel Arena vanavond. Vanaf 11 eh, uur is het begonnen. Dus het is net een half uurtje bezig. Tot 4 uur vannacht hebben we Juices Las Vegas. Dat is vanavond met Mark Benjamin, Richie Bass, Chiki Binettes, Motova Beach, Delivia Gavon en Alan Gill, eh, Dwayne Franklin en Diamond Spin. Dat vanavond in Hotel Arena Deuces Las Vegas. En vanavond in de Lido Club tot twee uur. Lido Club Night met uh, eh, DJ uh, eh, Carita Lanita. Carita Lanina moet ik zeggen. Sorry voor het nog ruzie krijg ook. Carita Lanina vanavond in Club Night in Lido. En dat is natuurlijk op het Max Euweplein als je dacht van waar zit Lido Club ook alweer. Maar het is kort feestje, duurt maar tot twee uur. Misschien dat er nog andere dingen gebeuren, maar op de fly staat hè, dat allemaal tot twee uur duurt. is een kort feestje. Maar als je snel bent, dan kan je natuurlijk zeker nog eventjes langs gaan. En vanavond in de Sands tot vijf in de ochtend ben je welkom met Disco Legend. En dat is met eh, live on stage My time. Zou je denken, leven de dames nog? Ja, de dames leven nog steeds. En ze zijn dus vanavond de gast in de sand. Ook Shannon komt voorbij en King B zal voorbij komen. En de DJ's zijn Cornet Klein, Orlando en Dennis de Menace. Dat vanavond in de Sand. Disco Legend. Oftewel, oude tijden herleven opnieuw in de Sand vanavond. En vanavond in de Westerunie tot 5 uur ben je welkom bij het feestje Sterk. En dat is met Joseph Capriati, Bart Skills, Anthony Piete en Joe Daniel. Vanavond dus in de Wester-Unie tot vijf uur in de ochtend het feestje Sterk. En wat dichter bij huis, groot feest. Vanavond in de lichtfabriek in Haarlem tot vier uur in de ochtend hebben we het feestje Pick-up. En dat is met de eh, Remy, Sam Vester, Michel Becks en SOO, oftewel So. Vanavond in de lichtfabriek dus. En waar is de lichtfabriek? Nou, de lichtfabriek zit op de Minklerweg, Minklersweg in Haarlem. Minklersweg nummer 2. Heb je die van mij? Maar dan weet je in ieder waar de lichtfabriek ook alweer zat. En natuurlijk, zoals altijd, gaan we ook even kijken wat er eh, feestjes zijn in de Stalker. En uh, misschien het patronaat ook nog een leuk feestje. Vanavond uh, het feestje Club Colombo met Don Diablo. Kudde Hitmeister D. Loose Lasers, MC Casey Jones en 14K Visuals. Dat vanavond in Patronaat Club Colombo. En dat duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. En vanavond in de Stalker... Club Stalker Presents Mike Ravelli, Miss Malera, en iMusic Live en in zaaltje 2 Chef Roland. Dat de feestjes voor vanavond in Amsterdam en in Haarlem. En dan gaan we terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for Web. bitches because the bitches had to make other bastards and bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. So I want you to open up your disco Bible. All right. Now, in the beginning, God created what? text. yeah? disco text. techs, yeah. God created what? Disco techs, yeah. Disco techs, yeah. Disco techs, yeah. God created what? Disco techs, yeah. motherfuckers to walk out on the floor now and start to dance. Dance. God created what? Disco Discotheques, yeah? Disco Discotheques, yeah? Yeah, yeah, disco techs, yeah, disco techs, yeah, disco techs, yeah, disco techs. just ain't what I was meant to be. The fisherman watched in shock and doubt as the fish got up and walked on out. Before he left, he turned around. I said, You just can't steal the sound. The sound is true. It makes me and wide. when I make my way back down, plant my feet firm on the ground. Everybody gather round and watch me make the sound, the beautiful sound of slow love. It makes me want to dance. Ooh. Vorig jaar hadden we de plaat I Need a Dollar. En nu doet hij het samen met de, eh, de Kenneth Badger. Dan heet het de Kenneth Badger Experience. Tezamen met Alu Blok met The Sound of Swing. En ik draai voor jou eh, Wederom een YouTube-versie, want ook die cd ben ik dus vergeten. Op een of andere manier is cd wat uit de tas gevallen. Of mijn dochter heeft wat uit mijn tas gehaald. kan ook natuurlijk. De Kenneth Backer Project samen met Alu Blak met de Sound of Swing en het portioneel. Ik weet niet of je het ook wel eens gehoord hebt van Kenneth Backer is eh, gewoon zonder zang erin eigenlijk. Ik hoort een paar uh, eh, sampletjes van een vrouw erin, uh, meen ik. Ja, ik heb hem van de week gehoord, maar ik moet nog even nadenken wat het aantal weer was. En de voorplaat van Kenneth Magger Experience horen we DJ Frank met Disco Tag. Een oud plaatje in een nieuw jasje. Vroeger hadden we Rock Rock de Disco Tag. Nou, in die stijl, in die trend, alleen dan een wat andere tekst. In ieder geval, leuk plaat. Zie je wel eens antwoord? De plaat die eigenlijk al heel lang meegaat. De dame heeft hem al, eh, ja, mag een beetje een maandje of uh, vier, vijf geleden al eh, gemaakt. En toen brak hij niet door, want er zat natuurlijk een album gemaakt en al die plaatjes moesten een hit worden. En deze plaat, die hadden wij al, die draaiden we en die draaiden we en het werd maar geen hit is het dan eindelijk een hit? Het begin van, uh, ja, de zomerse temperaturen. <laughs> Moeten we het daarop te houden. Ina, Sarrezan. Alleen ik draai van jou de versie die je niet zo vaak hoort. Want uh, het is allemaal leuk, allemaal diezelfde platen. Maar ja, ik, af en toe word ik er een beetje moe van. Ik heb voor jou Ina Sarrezap, de Dandy Remix voor je uitgezocht. Je hoort hem nu hier op je radio. yeah. I came up versie hoorde je hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Fan. Nightwalk 10 op CFM. De Nightwalk 10, wat staat er deze week op 1 en wat is er deze week nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen deze week op 10. Eén plaatsje gezakt voor uh, Basto met Gregor Steen. Op nummer 9 deze week nieuw binnengekomen Armin van Buren... samen met Laura Faye met Drowning. Op nummer 8 één plaatsje gezakt voor Rio met Like I Love You. Op nummer 7. Vorige week nog 6 DJ Chesto featuring Diplo en Buster Rhymes met Come On Yeah. Het nummer 6, twee plaatsen gezakt. Vorige week stonden ze nog op 4. Milk and Sugar versus Fire deals met Hey Na Na Na. En op nummer 5 deze week vinden we de hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. En die is voor DJ Chesto samen met Hardwell. En het plaatje heet 076. Deze week dus nieuw binnengekomen. De hoogste notering in de Nightwalk op nummer 5. Hoogst nieuw binnenkomen moet ik zeggen. Deze week op 4. Vorige week 5. De plaat die een beetje heen en weer schippert. Eigenlijk zou ik zeggen trap hem er helemaal uit. Maar Bruno Mars, Just The Way You Are blijft een hit. Op 4 deze week. Hij heeft al eerder gestaan. Hij stond vorige week op 5. Op deze week op 3 blijven staan. David Quettert samen met Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 2 de plaat die niet de afgelopen plaat, drie die plaat voorhoorden. hoorde. Ida met Sun is Up. En deze week op één. Nog steeds op één. Vorige week en die week daarvoor, in die week daarvoor, in die week daarvoor, in die week daarvoor, in die week daar, daar, daar, daar. Je begrijpt hem wel, zal Martin te tezamen Drognet met Hello. En die ga je nu horen hier op CMM's antwoord in de nacht. The Nightwalk 10, number 1. dan onze eigen resident DJ mogen we wel zeggen. We hebben DJ Mousel en we hebben DJ Toka Disco. Vanavond Toka Disco een uur lang in de mix met zijn eh, Toka Cabana Radio Show. Maar tot die tijd, tot het nieuws van 12 eh, uur nog even lekkere muziek. Waaronder de volgende plaats van de formatie die ermee gaat stoppen. Ik weet na 15 jaar stopt hij ermee. Ik heb het eh, van de week, uh, of verteld. Fateless met pensioen. Maar hier ziet hij nog Fateless Sun To Me, the Mark co-production mix. Ik zou zeggen tot een andere kant van 12 uur. I stumbled into you accidentally And yet feels as though you were sent to me That we were meant to be together and grow with each other through the centuries I never rush. This lust will ever last. These bonds were formed in the beginning, beginningless past, beyond the birth of the sun, beyond imagination, even before action and dust. You're the sun to you're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me. You're the sun to me.